Jan van der Putten met het NOS Journaal. VVD en CDA in Noord-Brabant gaan proberen om met Forum voor Democratie een coalitie te vormen. Brabant zit zonder provinciebestuur sinds het CDA eind vorig jaar de vorige coalitie liet vallen. CDA en Forum zeiden al eerder dat ze willen samenwerken. Nu zegt ook de VVD mee te willen doen. Mogelijk wordt er nog een partij bij de gesprekken betrokken. Tot nu toe heeft Forum alleen een gedeputeerde in Limburg, zei het op persoonlijke titel. De stichting Urgenda is vanochtend op bezoek geweest bij het kabinet... om te overleggen over het terugdringen van broeikasgassen. De duurzaamheidsorganisatie kreeg eerder van de Hoge Raad gelijk... dat de overheid daar veel meer werk van moet maken. De CO2-uitstoot moet voor het eind van het jaar... tenminste 25 lager zijn dan in 1990. Minister Wiebes noemde het gesprek van vanochtend heel plezierig. Hij zei dat het kabinet en Urgenda samen vaker gaan overleggen... over maatregelen die voor Nederlanders prettig zijn en CO2 besparen. Het besluit van Groot-Brittannië om het Chinese bedrijf Huawei... voor een deel te betrekken bij de aanleg van 5G-internet... is in Washington slecht gevallen. Volgens zakenkrant The Financial Times is president Trump... in een telefoongesprek met premier Johnson ongeveer ontploft. Britse regeringsfunctionarissen zouden tijdens het telefoontje zijn geschrokken van het taalgebruik van Trump. De KNVB heeft de Utrechtse voetbalclub SVA Papendorp uit de organisatie gezet. Aanleiding zijn geweldsincidenten en wanordelijkheden op en rond het veld. Vorige maand werd al een andere Utrechtse club, DWSV, door de voetbalbond gerooieerd. SVA Papendorp legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB en stapt naar de rechter. Het weer, droog en vrij zonnig. Alleen in het noordoosten nog wat bewolking en het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en in de middag wat regen. Zondag wordt nat en onstuimig met aan zee kans op zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal.